In Utrecht is de vrijmarkt voor Koninginnedag aan de gang. Tot komende avond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. Aan het begin van de avond waren er tussen de 75 en 100.000 bezoekers. Naast de Koningin de Vrijmarkt zijn er ook optredens op binnen- en buitenpodia in Utrecht. De koninklijke familie is de komende dag in Renen en Venendaal. Het weer droog, vannacht weinig wind, plaatselijk mist en minima rond 8 graden. Morgen droog met veel zon, maximaal tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg.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 Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. sprayed up. Bet bitch won't get a match. you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?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 Ghanem was de laatste Libische minister van olie onder Gaddafi... en was in die hoedanigheid ook het hoofd van het staatsoliebedrijf. In mei vorig jaar, tijdens de volksopstand tegen Gaddafi... brak hij met het regime en ontvluchtte hij Libië. Vanuit Europa hekelde hij het ondraaglijke geweld van het Libische bewind. De doodsoorzaak van Ghanem is onduidelijk... maar volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Mogelijk is hij onwel geworden en in de rivier gevallen. Op de vuilnisbelt derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan de provincie Zuid-Holland heeft gezegd. Volgens de provincie wordt er sinds 2003 sloopafval met asbest gestort, maar uit documenten die de NOS in handen heeft blijkt dat dat ook al in de jaren 90 gebeurde. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied. In Colombia wordt een Franse journalist vermist. De journalist Romeo Langlois was voor een Franse nieuwszender op pad met militairen in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Volgens het leger kwamen zeker vier mensen om het leven bij die aanval. Langlois raakte gewond aan zijn arm. De Franse autoriteiten denken dat de journalist is ontvoerd. Commando's van het Colombiaanse leger zoeken nu naar Langlois. De zoektocht in de jungle wordt bemoeilijkt door zware regenval. In Utrecht is de vrijmarkt voor Koninginnedag aan de gang. Tot komende avond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man